Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De rechtszaak over de moord op vier Icon-journalisten ruim 40 jaar geleden is uitgesteld. Eigenlijk zou het proces komende dag beginnen, maar de advocaat van één van de verdachten komt niet. Vier Nederlandse journalisten werden in 1982 in El Salvador vermoord door militairen van het regeringsleger. Ze waren daar om verslag te doen van de burgeroorlog. Vorig jaar werd bekend dat er na 42 jaar alsnog een rechtszaak komt... tegen twee oud-officieren en de toenmalige minister van Defensie van El Salvador. De rechtszaak is uitgesteld naar 3 juni. Voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne is president Poetin bereid om de huidige frontlinie te bevriezen. Dat meldt de Financial Times. Volgens de krant heeft Poetin dat voorstel gedaan aan de Amerikaanse bemiddelaar Witkoff. Tot nu wilde Rusland altijd volledige controle over de regio's die het binnenviel. Verder is de VS volgens Washington Post bereid om de Russische annexatie van de Krim officieel te erkennen. Steeds meer partijen in de Tweede Kamer staan positief over intensievere handel met Zuid-Amerikaanse landen. De Kamer debatteerde afgelopen avond over het beschermen van de Nederlandse welvaart... nu de VS een handelsoorlog is begonnen. Tot nu was er in de Kamer geen meerderheid voor het zogeheten Mercosur-verdrag... met landen als Brazilië, Uruguay en Argentinië. Maar nu zijn naast VVD en D66 ook CDA en NSC het eens dat Europa op zoek moet naar nieuwe handelspartners. Andere partijen twijfelen over het verdrag, onder meer vanwege mogelijke impact op boeren en het klimaat. Cybercriminelen hebben mogelijk personeelsgegevens van medewerkers van Albert Heijn, Ethos en Gal en Galbuit gemaakt. De drie bedrijven vallen onder Ahold Delhaize. De hack was in het november en was gericht tegen het Amerikaanse deel van Ahold. Mogelijk zijn hierbij dus ook Nederlandse personeelsgegevens buitgemaakt. Het weer. Vannacht wolkenvelden, maar in het westen ook opklaringen. De minima liggen tussen de 6 en 9 graden. Komende dag eerst nog wat zon, maar vanuit het zuiden komen er buien met kans op onweer.